Foute beslissingen van rechters kunnen nooit reden zijn voor ontslag. Dat zegt de president van de Hoge Raad, Korstens, in een interview met de pers. Korstens reageert hiermee op het verlof dat mensenhandelaar Saban B. in september kreeg om bij zijn pasgeboren baby te kunnen zijn. Nadat hij was ontsnapt gingen er stemmen op om de rechters te ontslaan die hem verlof hadden gegeven. Maar volgens Korstens moeten rechters in vrijheid beslissingen nemen zonder angst voor ontslag. Volgens Korstens is de rechterlijke macht prima in staat zelf de kwaliteit van de medewerkers te bewaken. Gesjoemel met studiebeurzen wordt harder aangepakt. Minister Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat er strenge controles komen... en dat studenten die zich niet aan de regels houden een boete krijgen. De controles zijn gericht op studenten die een beurs krijgen als kamerbewoner... terwijl ze nog bij hun ouders wonen. De kosten voor een student die ten onrechte een beurs als uitwonende krijgt... kunnen oplopen tot 2500 euro per jaar. Met een kerkdienst in Oost-Berlijn is de herdenking begonnen van de val van de muur vandaag 20 jaar geleden. De dienst is in de Gethsemane-kerk in de wijk Berg, een centrum van het vreedzame verzet in de toenmalige DDR. De dienst wordt bijgewoond door president Keuler en bondskanselier Merkel. Merkel zei vanochtend dat de Duitse hereniging nog niet is voltooid, zolang de levensomstandigheden in het oosten slechter zijn dan in het westen van Duitsland. In de kinderboekenweek van volgend najaar is er speciale aandacht voor illustraties in kinderboeken. Het motto is de grote tekententoonstelling Beeldtaal in kinderboeken. Beelden voegen volgens de organisatoren een aspect toe aan de tekst en ze geven een prikkel aan de fantasie van kinderen. Mirjam Oldenhaven schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. In 2000 kreeg ze een prijs voor haar boek Donna Lisa. De Kinderboekenweek is in oktober volgend jaar.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 Niet te score. looking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 去。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 something you got to get. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine.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

van ZFM. ZFM.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 come. you. kijkt. tonight